Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. PVV-leider Wilders noemt de Tweede Kamer een nep-parlement. Bij de algemene beschouwingen zei hij dat het verschil tussen de Kamer en de bevolking levensgroot is. D66-leider Pechtold vroeg zich af waar Wilders het lef vandaan haalt om te zeggen dat Kamerleden de bevolking niet vertegenwoordigen. PvdA-kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. Minister van de Steur nodigt de politiebonden uit om morgen te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat van de Steurs inzet morgen is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. De FIFA heeft secretaris-generaal Jerome Valk op non-actief gezet. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond dat het besluit te maken heeft met een reeks beschuldigingen. Valk zou betrokken zijn geweest bij gesjoemel met de verkoop van kaartjes voor het WK. De tickets zouden voor drie keer de normale prijs zijn verkocht, waarbij Valk de winst opstreek. De Amerikaanse centrale bank laat de rente onveranderd. Het tarief blijft 0 tot 0,25 procent. Het ongewijzigde percentage werd al verwacht. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Celtic-speler Izaguirre werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd.